uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister De Jonge wil zorginstellingen verplichten om mee te doen aan het register met informatie over zorgwerknemers die zich hebben misdragen. Nu is dat nog vrijwillig. Op dit moment doen 36 zorginstellingen met bij elkaar zo'n 50.000 werknemers mee aan het vrijwillige register. De Jonge gaat in gesprek met zorgwerkgevers en gemeenten om erachter te komen of meedoen aan het register vanaf volgend jaar verplicht kan worden. De huiszoekingen naar aanleiding van het terrorismeonderzoek van gisteren... zijn afgelopen nacht afgerond. De zeven terreurverdachten horen vandaag of ze nog twee weken blijven vastzitten. Ze worden ervan verdacht dat ze van plan waren om een aanslag te plegen... op een groot evenement in Nederland. De hoofdverdachte is eerder al veroordeeld... omdat hij had geprobeerd naar IS-gebied af te reizen. In april begon een nieuw onderzoek naar hem... op basis van informatie van de AIVD. In Amsterdam heeft een groep studenten van de UvA een gebouw van de universiteit bezet. Ze hebben de voordeur van het PC Hoofdhuis in de Spuistraat gebarricadeerd met stoelen. De studenten zijn ontevreden over het diversiteitsbeleid van de universiteit en de bezuinigingen van het kabinet. Ze vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet bezuinigt op het hoger onderwijs... maar wel 2 miljard euro uittrekt voor het afschaffen van de dividendbelasting. Presentator Felix Meurders moet weg bij het programma Spijkers met Koppen op NPO Radio 2. BNN-Vara wil een jonger publiek bereiken... en denkt dat dat niet kan met de 72-jarige Meurders. Spijkers met Koppen viert volgende week zijn 30ste verjaardag. Meurders presenteert het nu 24 jaar, de laatste jaren samen met cabaretier Dolf Jansen. In het AD zegt hij dat hij helemaal niet weg wil bij het programma.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 Correct my hips and move me. Everybody get down with me. Correct my hips and move me. Everybody get down with me. Correct my hips and move me. Everybody get down with me. Correct my hips and move me. Everybody get down with me.